Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlandse fabrieken soepelen. Door rompslomp en papierwerk loopt Nederland opdrachten mis, zeggen ze. In Nederland kosten dronebouwers bijvoorbeeld weken om toestemming voor een testvlucht te krijgen. In het buitenland gaat het veel sneller, waardoor daar eerder drones op de markt kunnen komen. De sector in Nederland vindt dat de regels in heel Europa hetzelfde moeten zijn en vraagt Brussel om daar haast mee te maken. In Cambodja zijn de enige twee nog levende kopstukken van de Rode kmer veroordeeld tot levenslang. Het Cambodja-tribunaal van de VN oordeelde dat Nuon Chea en Kyo Sampan schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. Door het schrikbewind van de Maoïstische Rode kmer in de jaren 70 kwamen bijna 2 miljoen Cambodjanen om het leven. Als de zoektocht wordt hervat op de plek waar rampvlucht MH17 is neergekomen, wil de OVSE graag weer meedoen. Wij staan klaar om te helpen als er in de toekomst om wordt gevraagd, twittert de organisatie. OVSE-medewerkers bekeken onder meer of het voor experts veilig genoeg was. Het onderzoek ligt nu voorlopig stil, omdat het in Oost-Oekraïne te gevaarlijk is. In Australië is het vandaag een dag van nationale rouw. Ter herdenking van de slachtoffers van de ramp met de Boeing hangen overal de vlaggen half stok. In Melbourne werd een herdenkingsdienst gehouden met nabestaanden. Ook premier Abbott was daarbij aanwezig, evenals de ambassadeurs van Nederland en Maleisië. In Liberia is de noodtoestand afgekondigd om de uitbraak van ebola tegen te gaan. Scholen zijn dicht, openbare gebouwen worden ontsmet. President Sirleaf zegt dat de maatregel nodig is ter bescherming van de levens van de Liberianen. Ze noemt de ziekte een grote bedreiging voor het land. De noodtoestand in Liberia geldt in eerste instantie voor 90 dagen. Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer.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 Lie. Gotta like the way how you flow. Every time you're passing me by. Cause you're wiggly jiggly and oh. And you're wicked to rot it now. Lie. zitten in Chile that's got you going crazy. It's time to get out, step out into the street.